In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn 1500 mappen met geheime documenten uit de tijd van de militaire dictatuur gevonden. De mappen lagen in de kelders van het hoofdkwartier van de luchtmacht. Het gaat onder meer om verslagen van bijeenkomsten en een zwarte lijst van artiesten en kunstenaars die werden gezien als tegenstanders van het regime. Onder wie zangeres Mercedes Sosa, schrijver Julio Cortázar en acteur Hector Alterio. Onderzocht wordt of de documenten gebruikt kunnen worden voor rechtszaken. Minister Schult van Hagen ziet niets in een VVD-voorstel om rechts inhalen standaard toe te staan. Het leidt volgens haar niet tot een betere doorstroming. VVD-kamerlid Elias vroeg de minister om het Amerikaanse systeem te overwegen. Daarbij mogen auto's elkaar links en rechts inhalen. Schult van Hagen wijst erop dat veel wegen in Nederland maar twee rijstroken hebben... en dat voor auto's en vrachtwagens andere snelheden gelden. In Jemen is een Amsterdammer van Marokkaanse afkomst omgekomen bij gevechten tussen Sjiïtische en Soenitische moslims. Dat hebben bronnen aan de NOS bevestigd. De omgekomen Nederlander zou naar Jemen zijn gereisd om te studeren aan een salafistische theologische school. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt niet op de hoogte te zijn van het overlijden van de Nederlander. Het IJsseland ziekenhuis in Capelle aan den IJssel sloeg afgelopen avond groot alarm nadat er brand was uitgebroken in een elektriciteitskast. Omdat de noodaggregaten dichtbij staan werden voorzorgsmaatregelen getroffen voor een evacuatie. De brand, waarbij veel rook vrijkwam, werd snel geblust. De elektriciteitsvoorziening is niet onderbroken geweest. Oorzaak van de brand is niet bekend.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 ZFM.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 知到了。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 just watch me unfold Hypnotize you with my stare Swallow you whole Let's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 c'est pas mon habitude. Quand je chemissais, je faisais semblant. Toi, en mon amour, tu n'es qu'un débutant. C'est pas de la couleur, même pas en noir et blanc.